Van Balen bezocht Nicaragua deze week. Volgens een website die als spreekbuis geldt van de regering Ortega... heeft Van Balen de legerleiding gevraagd of ze dezelfde positie inneemt als het leger van Honduras... dat dit jaar een coup pleegde. Op de website staat dat daarmee de suggestie is gewekt... dat Van Balen het leger postte voor een staatsgreep. In een reactie zegt Van Balen dat hij de legerleider in Nicaragua heeft gevraagd... of het leger zich bij de komende verkiezingen onafhankelijk opstelt. Het antwoord daarop was ja. Het gesprek vond plaats met toestemming van Ortega... De opmerkingen over een staatsgreep noemt Van Balen onzin. De Belgische koningin Fabiola is voor het eerst sinds juli weer in het openbaar verschenen. De weduwe van koning Boudewijn woonde in Brussel een mis ter ere van het Koningsfeest, het officiële feest van de monarchie in België. De 81-jarige Fabiola is hersteld van een zware longontsteking. Trainer Diego Maradona is door de Wereldvoetbalbond FIFA voor twee maanden geschorst. Hij krijgt een straf voor zijn woedeuitbarsting tijdens de persconferentie na afloop van de wedstrijd tegen Uruguay, waarmee Argentinië zich in oktober plaatste voor het WK in Zuid-Afrika. De coach van het Argentijnse elftal ging in grove bewoordingen tekeer tegen de pers uit zijn land. Die was kritisch vanwege de moeizame kwalificatie. Door de schorsing van twee maanden mag Maradona niet bij de loting zijn voor het wereldkampioenschap op 4 december in Zuid-Afrika. Aanvaller Robin van Persie is zeker vijf weken uitgeschakeld. De banden van zijn rechter enkel zijn gedeeltelijk ingescheurd. Van Persie viel gisteren na 10 minuten uit in de vriendschappelijke wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Italië. Hij werd met een brancard van het veld gedragen.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 En het eh, is een eh, meditation and relaxation soundscapes. Nou, dat hoor je wel. We beginnen met een stukje regen. Daarna gaan we door met Light and Spirit van even kijken, van Hans Christian. Veel luisterplezier voor dit tweede uur. a que y ya ya A hojita delgada, yo te saltaría, cholita mañosa, yo te amansaría. lida matu kasti ake y panuri a aujita delgada yo te ensartaría lolita mañosa yo te amansaría meña. Make yourself comfortable, sitting or lying down. And when you're ready, allow your eyes to close. body adjust itself as it needs to so that you're comfortable. And over the next few minutes, allow the body to relax. breathing in your own natural rhythm with each out breath, letting go of any tension. With each exhalation, letting the body relax a little more deeply. letting the mind relax. Continuing to breathe at your own pace, with each out breath allowing a distance between you and your thoughts. Letting any thoughts that might be there pass by, just as if they are pieces of driftwood in a river flowing by you. the body and mind relaxed, as you continue to breathe easy and naturally, you can watch any feelings that might be there right now and just allow a distance between you and those feelings. the busyness of the body, of thinking and feeling. With each out breath, you can relax into the still, silent space inside. If you become distracted by anything inside or outside you, when you notice that, gently bring yourself back to the process of consciously relaxing. Take a few minutes now to allow the memory of a beautiful moment in your life to emerge. A time of laughter and lightness when you felt carefree, happy to be alive. This will become the foundation for your bubble of joy. שירים אשר לשלמה. ישקני מנשיקות פיהו, כי טובים דודיך מיין. לריח שמניך, טובים שמן טורק שמך. סמו מנותרה את הכרמים. כרמי שלי לא נטרתי. הגידה לי שאהבה נפשי. איכה תראה אינך יפה, דודי, אף נעים, אף ארזנו רעננה. קורות בתינו ארזים, רכיתנו בורטים. niet meer bestaand Easy Digit Music. Label was dan uit eh, Duitsland. Muziek van eh, Gene met hoofdletters en puntjes ertussen. En deze eh, cd heette Negev Fever. Ehm, we gaan afsluiten met ditzelfde label. The Coral Sea. En dat is een meditation en recreation music. Nou ja. En dat allemaal tot het eind van dit programma. Tap Zappie, aflevering 646. Je kan het allemaal nog eens nalezen op www.zfmzandvoort.nl. Dan ga je naar programma info. Mijn naam is Benno Veugen en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar deze aflevering. En graag tot volgende week en een hele, hele goede nacht. Dag.